Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een televisietoespraak van president Poetin is uitgesteld. Volgens Russische media zou hij de bevolking de afgelopen avond toespreken... maar later werd dat bericht ingetrokken. Waarom de toespraak is uitgesteld is niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat de speech over de aangekondigde referenda... in gebieden in Oekraïne die Rusland bezet heeft. Ook wordt er gespeculeerd over een mobilisatie. Het kunnen oproepen van meer mensen voor de oorlog. Maar een parlementslid van Poetins partij heeft dat gisteren ontkend. Bij een boerenprotestactie op de A1 bij Markelo hebben zo'n 30 demonstranten een boete gekregen. Ze staken onder meer banden en hout in brand op de snelweg. Volgens de politie hadden automobilisten er weinig last van. Wel was de afslag Markelo tijdelijk afgesloten. In Iran zijn drie doden gevallen bij protesten. Mensen gingen de straat op vanwege de dood van de 22-jarige Masa Amini. Zij werd vorige week opgepakt omdat ze zich niet aan de hoofddoekregels zou hebben gehouden. De vrouw zou door agenten zijn mishandeld en op het politiebureau zijn overleden. Mensen zijn boos over de behandeling van Amini door agenten en gaan massaal de straat op. Het zijn de heftigste demonstraties in Iran sinds tijden. Volgens mensenrechtenorganisaties opende de politie het vuur op betogers. En minister Kaag van Financiën wil volgend jaar met een nieuw koffertje naar Prinsjesdag om de miljoenennota te presenteren. Ze zei aan tafel bij Jinek dat er een ander model komt dat lichter en duurzamer is. Het huidige koffertje dat gemaakt is van geitenperkament gaat al bijna 60 jaar mee en zal straks te zien zijn in het museum. De traditie begon in 1946. Toen presenteerde minister van Financiën Piet Liefdink de Rijksbegroting voor het eerst met een koffertje.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 I wanna hold you so tight, so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken. You make me feel whenever I'm lonely. You're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am.